Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Politici en bestuurders van links tot rechts veroordelen de boerenprotestactie gisteravond bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De kern van de kritiek is dat het debat niet moet worden gevoerd in het privédomein van een bewindspersoon. De politiebond zegt dat het weliswaar moreel verwerpelijk is, maar niet strafbaar om daar te staan. Of de politie kan ingrijpen is afhankelijk van wat er wordt geroepen, hoe mensen zich gedragen en hoe bedreigend de situatie is. Sinds de Russische inval eind februari zijn in Oekraïne 287 kinderen omgekomen ten gevolge van de oorlog, zegt de Oekraïense openbaar aanklager. Ook raakten tenminste 492 kinderen gewond. Vandaag werd bekend dat er in Mariupol recent 24 kinderen zijn omgekomen bij een Russisch bombardement. Volgens de aanklager liggen de daadwerkelijke aantallen waarschijnlijk hoger, maar is het lastig om een goed beeld te krijgen in gebieden waar nog veel wordt gevochten. De aanklager zegt dat er bijna 2000 scholen zijn beschadigd door bombardementen... waarvan er 200 volledig zijn verwoest. Spanje krijgt opnieuw te maken met grote hitte. In mei was het ook al opvallend heet. Nu is het in het zuiden op sommige plekken 42 graden. Dat gebeurt vaker, maar niet zo vroeg in het jaar. Het Spaanse Meteorologisch Instituut verwacht vanaf morgen een hittegolf... met de hoogste temperaturen voor de zomer in zeker 20 jaar. En die kan een paar dagen aanhouden. In het zuiden kunnen de temperaturen oplopen tot 43 graden. De hitte wordt meegebracht door een stroming met hete lucht... afkomstig uit Noord-Afrika. En zowel de Nederlandse hockeymannen als de vrouwen... hebben de eerste van twee Pro-League-wedstrijden gewonnen. Beide tegen Duitsland, beide wonnen in Hamburg met 3-2. Zondag spelen de ploegen nog een keer tegen Duitsland.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 de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd hey. Tussen ons is er niets veranderd vriend. Schijn me niet een tikkie te aan. Nee joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaad.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 I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? Cheating guys already pledging. Ladies' night, don't suffocate us. If you touch us, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Oh, Beyonce, MC I'm free. Missy, put it down on the beat party people is a good decision. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. Okay. Full control. Yeah, just very tempted. Asked to take me club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what, what you gonna do? I game got him spreading me out. In my ear, drop tears, how he left his spouse. And oh, tonight's car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't getting south. Oh. Them one nighters that's dead is out. Little talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. Control. never party before. I hit the door, the dudes hit the floor. Sweet, they messing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali. one two, let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give a leeway. All I know is some crazy sensation. You fine, but I'm fighting temptation. I'm just fighting temptation. I gotta get full control. decision. I'm just looking for the right temptation, right, right yeah.